11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een aantal maatregelen aangekondigd... om het fors toegenomen aantal coronabesmettingen in de stad in te dammen. Het toezicht op de horeca en zalencentra wordt aangescherpt... en na een waarschuwing kan een zaak vier weken gesloten worden. Ook komt er een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan 100 mensen... Mochten deze maatregelen niet genoeg helpen... dan worden de komende tijd nog meer regels ingevoerd. Zoals een verplichte sluitingstijd om middernacht voor de horeca... een maximum aantal van 100 personen bij bijeenkomsten... het sluiten van zalencentra... en het actief ontmoedigen van toeristen om naar Amsterdam te komen... Over dat laatste punt ontstond vanavond verwarring. In een brief van Halsema over de namens de veiligheidsregio stond dat toeristen per direct actief ontmoedigd worden. Dat mensen alleen voor noodzakelijke bezoeken naar Amsterdam moeten komen. Dit werd ook door een woordvoerder van Halsema bevestigd, maar Halsema kwam daar later vanavond op terug. De passage zou per ongeluk in de brief terecht zijn gekomen. Eerder op de avond maakten premier Rutte en minister De Jonge een aantal nieuwe coronarichtlijnen bekend. Zo geeft het kabinet het advies om thuis geen feestjes, borrels of, actieve, of andere bijeenkomsten te organiseren. Wie toch mensen uitnodigt mag maximaal zes gasten ontvangen. Ook na in september moet iedereen zoveel mogelijk thuis blijven werken. En de thuisquarantainetijd wordt verkort van 14 naar 10 dagen. De Bijenkorf in Amsterdam gaat minstens twee weken dicht vanwege meerdere coronabesmettingen. Iedereen die onlangs in het warenhuis is geweest... krijgt het dringende advies om zich te laten testen. De afgelopen week zijn meerdere medewerkers van het warenhuis bij de Dam... op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest. Medewerkers waren, terwijl ze besmettelijk waren, aan het werk... meldt de veiligheidsregio. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden.